Annette Schut met het NOS Journaal. Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Akil bevestigd. De man werd gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Israël claimde gisteren bij de aanval zeker 11 Hezbollah-commandanten te hebben gedood. Hezbollah heeft niet bekendgemaakt of er andere hooggeplaatste leden onder de doden zijn. Akil hoorde bij het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah. Het COA hoopt dat de spreidingswet er toch komt. Volgens de voorzitter van het COA zijn de migratieproblemen in Nederland met de wet goed te bestrijden. De spreidingswet is begin dit jaar ingevoerd, maar het nieuwe kabinet wil er nu al vanaf. Gemeentes worden dan niet meer gedwongen asielzoekers op te nemen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al tijden overvol... waardoor mensen soms avonds laat op stel sprong naar andere gemeenten moeten worden gebracht. Volgens het COA is de spreidingswet nodig om rust te creëren. In Rijswijk is gisteravond een vrouw van 38 doodgeschoten. Dat zou gebeurd zijn in haar huis. De politie heeft kort na het incident een man van 57 aangehouden. Volgens buurtbewoners gaat het om haar buurman. Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld is nog onduidelijk. Haar zoontje zou tijdens de schietpartij ook thuis zijn geweest. In IJsland is in een afgelegen dorp een ijsbeer doodgeschoten. Volgens de politie kwam het dier te dicht bij een zomerhuis. IJsberen zijn beschermd, maar mogen worden doodgeschoten als ze een gevaar vormen voor mensen of vee. Het was voor het eerst in bijna tien jaar tijd dat in het land een ijsbeer is gezien. IJsberen komen niet van nature voor in IJsland... maar komen af en toe in het land terecht na een reis over ijsschotsen vanuit Groenland.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 that in a ring suit, nothing damn near his cool the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far to have problems. Defenders of the dollar eagle said, what you doing, man? get a bottle of wine.